De vrouwen gaan zich nu emanciperen. De waanzin van dit systeem zijn gestopt. Ze lopen niet zo weinig mogelijk leren. En knippen zich gewoon een jonge kop maar ik neem de moed om te beweren, dat was straks de vraag eigen trots. Vrouwen, zie nog vele vrouwen, door die goed die komt is lopen Je kent het niet meer op te verhouden, wat een jongetje of wat een meisje is. Vrouwen die nog willen trouwen. De liefde komt je lopend in. Je kunt het niet meer uit elkaar verhouden. Wat een jongetje of wat een meisje is. Rokken tot zijn de haren, lopen heel zijn vrouw nu langs de straat. De machten voelen drijvende gevaren, voelen dat in misloop laat. Want ik werd van een paar jaren, geen huwelijk en geen ooievaar meer bestaat. Vrouwen die nog vele verhalen. Door die koelie komt dit overzit. Je kunt het niet eruit op de verhalen. Wat denk denkt donnetje of wat de meisje is. Vrouwen, die nog vele vrouwen. Door die koelie komt dit overzit. Je kunt het niet eruit op de verhalen wat een jongetje op wat de meisje is. Met de vrijerij is dat afgelopen, want de vrouw verdwijnt van onze aan. Het is de jongen wat de bio kopen, want een donkere plek is in verwaard. Het koepie laat ons niet over. Dan ging dat bokjournaal failliet verwaar. Vrouwen, in dat hele vrouwen. Zo'n voeding van de vlogen mee. Ja, zeg het niet, de rest dat onderhouden. Wat een jongetje of wat een meisje is. Vrouwen, die nog hele